9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Japan hebben vanwege het coronavirus voor heel China een negatief reisadvies afgegeven. Ook steeds meer andere landen nemen maatregelen. Zo heeft Rusland de grens met China gesloten. Verder vliegen veel landen voorlopig niet meer op China, waaronder Pakistan en Italië. In Rome is het coronavirus opgedoken bij twee Chinese toeristen. Uit Wuhan, de stad van de besmettingshaard, is een evacuatievliegtuig vertrokken met 83 Britten en 27 andere Europeanen. 18 Nederlanders willen weg uit Wuhan. Wanneer dat gaat gebeuren is nog onduidelijk. Vandaag is het dag 2 van de onderwijsstaking. Ook dit keer blijven scholen dicht en zijn er in het land manifestaties... onder meer in Den Bosch en in Utrecht. De leraren vragen om minder werkdruk en structureel meer geld voor het onderwijs. Mogelijk komt er vandaag een einde aan de afzettingsprocedure tegen president Trump. In de Amerikaanse Senaat lijken de democraten niet genoeg steun te krijgen om getuigen te kunnen oproepen. democraten zijn daar in de minderheid. Om meer getuigen te kunnen ondervragen hadden ze steun nodig van vier republikeinen. Die leek er te komen, maar één van hen heeft nu gezegd dat hij daar niet voor voelt. De democraten beschuldigen Trump van machtsmisbruik voor politiek gewin en tegenwerking van het onderzoek daarnaar. De aankoop van Eneco door het Japanse Mitsubishi kan vrijwel zeker doorgaan... nu de Rotterdamse gemeenteraad de overname van het energiebedrijf heeft goedgekeurd. Rotterdam is de grootste aandeelhouder van Eneco. Meer dan driekwart van de aandeelhouders heeft nu voor overname gestemd. Er moet nog wel toestemming komen van verschillende mededingingsautoriteiten en overheden... maar daarbij worden geen problemen verwacht. Eind november werd duidelijk dat de Japanse bedrijven Mitsubishi en Chubu... ruim 4 miljard euro over hebben voor Eneco. Het weer, het is bewolkt en regenachtig, 10 of 11 graden vandaag. Ook morgen begint regenachtig, maar later kan de zon doorbreken.